has been round midnight. Memory always round midnight. Hello, Nou, we zijn er volgens mij. We zijn er volgens mij. <laughs> <laughs> glimt wel, ja. Hij glimt, hij en hij is echt helemaal van metaal. Ding, het weegt ook een ton, echt niet te groot. En ik speel op een gitaar die ik brandelijk heb gekocht. En die weegt helemaal niks? En die weegt helemaal niks, want hij is gemaakt van papier maché. Met andere woorden, een veel lucht. En later in de uitzending zullen we terugkomen, want dan zullen je uitleggen hoe je een gitaar kan kouwen van papier maché. Oké. Verder is Guus aanwezig. vind ik erg interessant. Met een glaasje grappa. Grappa Grappa? Want wij vieren onze vakantie. Uh, herinneringen uit Italië. En salute. Salute. En Els is er ook. Ik heb helemaal geen Italiaanse drank. Ik vind dat niet lekker. Ah, Waarom vind jij dat niet lekker? Oh, ja. Dat smaakt naar ver Ja, ga nog maar een beetje verder. <laughs> Nou, ja, want Matthau die, die, drinkt liever rum. En dan wel... nou heb je het zo. Te weten... Ehm, nou, ik lust nog wel wat van die verfverdunner dan. Ja. we worden toch niet afgesloten. Nee, nee, nee. nee sorry, oh, nee, het ontsnapte me. het komt volgens mij door We gaan gewoon bijna gelijk over naar Herman andersom. hoor. We kunnen beter dan maar eerst gelijk Herman doen dan, vind ik. Als, het, als we nu al zo laag zinken... Herman doen even. Herman, ja dat is die... Ga ik ga eventjes... Uh, eh, ja, Herman. Stier, Herman de Herman, leuk dat je luistert. Is nou toch en, eh, opgezet? Uh, Lekker weer in Nieuw-Zeeland. Ja, het is 10 minuten verschil met eh, Nederland en dan nog 2 uur of zo. Het is nou heel ingewikkeld. Hij moet nou iets van heel vroeg opstaan volgens mij. Het is weer lekker vroeg We kunnen ook altijd nog even een half uurtje gaan stemmen. Laten we nog een half uurtje gaan stemmen in plaats van leeuwen te temmen. Want wat is er anders als de juiste stem? Ja, dat was hem, dat was hem, dat was hem. wat stoer. helemaal <laughs> niet weten. Wat ik hoor nou. So do it and do that Saw you over there, but what could I do? Couldn't stand and stare. hoor mezelf nu. Galmig. One night with you. Die heb je meegenomen? En ik heb Only you can make I want Some of these days you're gonna be so lonely Some of these days blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah and summertime when the living is easy. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, it's really dat deed hij, hè? Ja. Nogal has got a shade on sweet George Brown. Speel hem goede stem en, een goede gitaarspelletje. Oké, verder hier alles goed. Dat, zoals ik dan al zei, de zon is weer op. En ik hoorde juist dat Shobian kan mij niet horen. Laat het even weten, want ik heb je verzoekplaatje hier liggen. En dat wil ik wel spelen, maar als je het me niet kunt horen, dan... Eh, ja, dan kan ik het niet eh, spelen, zeg. Dus... Eh, maar Even kijken of dat afgaat hier. Verder gaat alles, alles goed in Nieuw-Zeeland. We, hebben, wel een eh, nationale herdenkingsdag gehad deze, dit weekend, op vrijdag eigenlijk. 15, eh, in 15 was er een landing in, de, in Gallipoli. Dat is op, die, eh, op de Turkse peninsula. Waar eh, legers van Australië en Nieuw-Zeeland landen daar. Om de Turken te gaan bevechten. En en dat is niet zo erg goed afgelopen. Ze hebben daar een paar maanden gelegen en uh, niet verder vooruit gegaan. En, dan zijn er heel veel mensen gesneuveld. En dat wordt ieder jaar wordt dat nu, op 25 april wordt dat eh, herdacht. Om 5 uur 15 ongeveer was dan toen de eerste soldaten aan land kwamen daar. En dan begint hier ook overal in Nieuw-Zeeland, eh, ook in Australië is dat het geval worden dan die eh, herdenking gehouden. en ieder stadje of ieder plaatsje, of een grote stad doet er niet toe. Overal zijn er monumenten van, die, van, dat, van dat gebeuren en te eren van de gevallen. Mensen die, eh, hè, soldaten die nooit teruggekomen zijn. En eh, dan zullen denken, nou ja, dat is al zo lange tijd geleden, waarom doe je dat? Maar eh, men denkt er hierover dat dat was dan de tijd dat... Eh, Nieuw-Zeeland en Australië een naast natie werden, hè, hun eigen land, en iets met hun eigen naam. Australië en Nieuw-Zeeland zei iets en beide, beide legers die werden genoemd toen die Anzacs. Dus eh, ja, dat was, eh, is een heel spiritual thing hier. Eh, vooral heb ik opgemerkt dat over de laatste, de laatste paar jaar zijn ook meer de jongere generatie die, die gaan dan naar zo'n eh, herdenking toe, eh, zo vroeg in de morgen. Maar later op de dag zijn er ook, eh, zijn er ook herdenkingen zo voor de meer oudere strijders. Ik geloof niet dat er nog iemand het leven is die in Gallipoli ge gevochten heeft. En, maar meestal oudstrijders van de Tweede Wereldoorlog, die, die, parade, die parade dan. Eh, en eh, ja, het zijn heel gebeuren. Ik, eh, misschien is het, ik weet niet of het interesse is, maar bijvoorbeeld hier in het zuidelijk halfrond, vooral Australië en Nieuw-Zeeland, die denken er heus wel aan. En ieder jaar is het, zoals ik al zei, steeds drukker. Dus ja, we houden er een eer mee. En ik vind heel, heel, persoonlijk vind ik het heel erg, heel indrukwekkend. Nou gaan we kijken of we weer een plaat kunnen spelen. Ik zie wel weer dat het... Uh, <coughs> eens kijken of Shobian mij gehoord heeft. Eh, oké, okay, Shobian, je hebt me nu gehoord. Wel, dan gaan we nu voor jou je plaatje spelen. Je hebt gevraagd Tony Bennett. En die zingt... I've grown accustomed to your face. <laughs> Oké. Dat doen we dan. Zo, plaatje erin. En hoop maar dat dit werkt. Op tijd. Dus... Eh, ik heb het. Oké, dat zou me nog komen. Duurt, het duurt altijd wel een klein beetje lang bij mij natuurlijk. Maar ja, daar kunnen we altijd een beetje over praten. En wel, vanmorgen de kranten opengeslagen. Hè. Eerst eerste de blad altijd kijken wie er zo welke klant er nu aan het knokken is, maar er stond op de voedsel, de voed, eh, voedselrekening, of toch gezegd dan de rekening die je krijgt als je naar een eh, supermarkt gaat, is alles is met 28% omhoog geraakt. I guess I'll have to change my plan. Yes, there we go. I should have there'd be another man. I overlooked that point until the big affair began. Before I knew where I was. And here is is ze dan, geloof ik. I've grown accustomed to her face. toast makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. She whistles night and noon. Her smile. i breathing in. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again and yet. I've grown accustomed to her love. To the Lord. so easy to forget. Rather like a habit, one can always break and yet I've grown accustomed to the change of something in the air. Accustomed. your Face Tony Bennett met de Grey Count Basie Band. En dat was een goed nummer. Oké, hey, dat was leuk, hè? Nou, nou goed, dan blijf ik er even bij. En het is uh, April in Paris natuurlijk. van in Paris, Tony Bennett en Ground Basie. Wat een combinatie. Dit is Herman hier in Nieuw-Zeeland op een eh, mooie, mooie, wel eh, ja, een prettige eh, zaterdagmorgen voor ons hier. Dus uh, we gaan nu kijken wat we verder kunnen spelen bij jullie. Ik heb weer een stelletje plaatjes hier liggen die ik misschien een tijd geleden niet meer gespeeld heb jazz En een nummer wat ik altijd zelf graag hoor, hè, is de Rondo à la Turk. En niemand beter dan Dave Brubeck. Zo, laat je erin. Thank you. en eh, de tijd is 9 uur en 39 minuten in de zaterdagmorgen. Oké, nou ja, ik kijken of ik nog een, een plaatje wat ik juist dek heb in mijn collectie. Nou, dat, ik heb het dan nu al een jaar of twee. En helemaal niet gespeeld geloof ik. It's the very best of Gershwin. En uh, Gerald en Louis Armstrong met summertime geweest zijn als er geen Elle of Louis bestonden. Of bestaan hebben eigenlijk. Oké, maar nu ga ik verenigen en ik ga een beetje overtijd doen. Bedankt Guus. En het is een andere Louis plaat. Een nummer waar ik ook... Wel, ik zei altijd, het, e- het was een van zijn laatste tophits, maar ook een van zijn beste. Dus, hier gaan we dan. Ik wens jullie allemaal nog een prettig weekende. En be careful. En eh, wees goed voor elkaar. En Louis, vertel eens. Oh, what a wonderful world. Dit is Herman vanuit Auckland, Nieuw-Zeeland, Waitakere City, die jullie het allerbeste wenst. So är det name, Ismaja. Hier gaan we dan. Good night to you all. Red roses too, I've seen them blue you. colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. wel ja, 100? Ja, hij was 90 geworden. Is het 90 ja, of is het 100? Nee. Eddie. Oh. Eddie, oh, ja, die... Eddie Christiani. Ja, natuurlijk, ja. Gefeliciteerd, Eddie. De man met de eerste elektrische gitaar in Nederland. Ja. Zegt hij. Dat denk hij, dat hij dat was. La la la la ya. Ya la la ya. Zı mı zı zı. Thank you. Dus je moet even een andere gitaar pakken, beste jongen. Want eh, een rocket met een rode gitaar staat veel beter dan een, eh, een rocket met een eh, akoestische basgitaar. Heeft iemand ooit een akoestische basgitaar? Ja, wow. Als mijn fiets is dit allemaal live, toch? Ik heb een hele live fiets. Wouter, heb jij een, eh, een fiets? Met lekker banden. Met lekker banden? staat een half jaar voor mijn deur met lekker banden. Daar heb je dus helemaal niks aan. Matou, heb jij een fiets? Ja, ik heb er eh, twee. Twee? Zonder lekker banden. Zonder lekker banden. Maar fiets je er wel eens op? Elke dag. Elke dag, kijk. Hier, Wouter, hoor je dat? Op één van de twee. Hij fietst iedere dag op één van twee fietsen. Nee, echt. is dat een leuke gitaar. texten. Cheers. <sighs> amendoim. pouring rain. It's the same old blues again. Yeah, yeah. Sunshine, sunshine is all you I talking see. to me? <laughs> It's are talking to me? Oh Lord, the sun used to shine in my back door. I don't like that Now I sit in my room, staring out at the gloom yeah, misery, rain. It's the same old blues stuff on the shelf. I used to roll, I played one myself. I didn't like it the first time, but look how it grew on me. I didn't like it the first time, I was just 16. I didn't like it the first time, yes, I was by degrees. Come on, friend, mama, everything is alright. Give at the door, I will, I girl Stoten in. Tuesday's just as bad. Saturday I go out and play. Drives It Home. Is dat een vies liedje? Eh, ja, dat is eh, over het Dat is, eh, het hangt van jouw geestesgesteldheid Ja, ik Dirty Mind heb ik. Maar. dan is het vies. En je niet maar wat is de tekst dan? Wat, is de tekst precies? precies, je hebt het net gezongen. Dan ga je daar weer vragen naar de tekst. Nee, ik, ik doe maar wel bijna voor niet, Ben je nou zo kort van memorie dat je de woorden die je net uitspreekt meteen vergeten bent? Het werkt wel goed, in die ververdunner. <laughs> Ja. nee, de green, toen ik daar, nee, maar oh. toen, nou, daarbij kwam, was dat al een, een, een eh, ongoing story hier. En, eh, maar hoe dat precies ging, er was een, in ieder geval was iets voorgevallen waardoor Billy uh, eh, Flores absoluut verbood om dat nummer te spelen. Ja, maar Hij had met iets anders te maken hoor. Ja, kijk, nu, kwam, nu komt de aap uit de had oh, ook iets te maken met, er waren ooit een keer buitenlandse gasten en daar ging het heel goed mee. En die hadden we een paar dagen zo begeleid met van alles en nog wat. En toen zei hij dus op een gegeven moment van... Eh, Oké, wil ik ook wel een liedje voor jullie zingen. En toen zong die There's a window I can see through. Ja? En... Nou, dan kan je beter Green Green Grass of Home kun je dan zingen. zo is het ooit gekomen. Okay. Dus- dat, liedje moet je namelijk gewoon nooit zingen als je afscheid neemt van aardige, lieve mensen en zo. Ja. Wat was dat liedje? Nooit Somewhere Between zing je dan nooit. Somewhere Between? Ja, dat zing je Nee, dat is, is een heel treurig liedje. Nou ja, Somewhere Between your heart and mine There's a window You, I can, ready for me Eén van de twee, can't see through. Can't. Ja. Graag kan je niet. Nee. En als kent Ja, precies. Dat was wel het kortste nummer wat ik ooit van je gehoord heb, volgens mij. Ja, dat was wel heel mooi. Ja. Maar dat was wel heel kort. I guess dat was Stop worrying real. reeling doggy bar. I might want to be alone in the dark. I'm thinking of you. Every night or day, I feel the same old way when it's dark. Things won't even change if I did. Right here in my arms. teu então, het moet in jullie fantasie. Nee, ik dacht meteen, ah, die ken die bij. on the straatmuzikant worden, dus je moet oefenen. En dan moet je ook een beetje een showtje hebben natuurlijk. Ja, dit is en, dit is wel een hele goede show. Is dat een hele mooie van uh, Led Ja? ja? die speelt ook zo. kan het natuurlijk wel doen, want dat vult wel lekker zendtijd. Sowieso. Heel er wel even een paar uur mee bezig. Ooit een keer live voor de radio. Ja. En dan gaan we nu 12 slagen stemmen in een open stemming. Dat is echt... Jij zit juist in een open stemming. Oh, jij gaat nu in open stemming? Ik ga nu in open stemming. Dus ik wil nog weten hoe het moet. Ja. Het is een beetje Indiaanse geluiden, oriëntaal. Bij het stemmen. Het zit gewoon een beetje uit te zoeken. Heel Uiu, uiu, uiu. A gente é Acho que o é de Cama de frutita. sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Yes, now I know how much I love you. Oh, please don't take that sunshine away. Thank you. Bedankt voor, de, <laughs> voor het kijken. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik moet nu naar huis, wat ik moet eten. Hoe zei je dat yeah, nou Hoe zei ik wat? Eh, bedankt voor de heerlijke maaltijd, maar ik moet nu naar huis, want ik moet nog Deus esteja. kan hem ook, je kan hem toch ook, je kan hem toch ook een toon maken stemmen. Nee, doe je stem ook hoor. Dan stem je hem, Geef even niet. kijken hoor. Stem je hem, uh, eh, eens kijken. Dat is 7 D, D. Dan geef hem een E. E. neerlegde, weet je, op een boek. Ja. Dat was een heel ander geluid, dus op een stoel. Of op een houten stoel. Ja. Het leek echt of het onmogelijk was om ermee te stemmen. Totdat we erachter kwamen dat je het op een boek moet leggen. Hmm. Misschien was het een speciaal boekenstemapparaat. Zo, het moeilijk. Want zeg maar, dat microfoontje waar je het geluid ja, oppakt, dat, zegt zit gewoon vrij. Eh, ja. ja. je het zo los in je koffer hebt, dan kan het gebeuren dat die knopjes ingedrukt worden als je moet je allemaal niet vervoer en allemaal te Ik vind het doosje juist namelijk heel mooi. En ik heb maar dat heb je zelf gemaakt eh, om het eromheen te zetten. Dat het ook zo mooi precies past. Precies past, ja. Oké. Dat is een R. Een R? Dat is <laughs> en je moet je bril opzetten. Dat is een R. Nou trouwens, er zijn wel manieren van noteren waar je R zit. Ja? Als je nou laatst... Eh, ja. Waar zit je nu? B-E-A-D-G-B. E, B is de tweede van de onder, toch? B-A-D-G, oh, de G. G.